Meijer met het NOS-journaal. Ruim 1 op de 3 vrouwen verbergt hormonale klachten op het werk... melden het CBS en onderzoeksinstituut TNO. Het gaat bijvoorbeeld om vermoeidheid, hoofd- en buikpijn en stemmingswisselingen... die worden veroorzaakt door menstruatie, zwangerschap of de overgang. 80% van de werkende vrouwen heeft hier soms of regelmatig last van... En van de vrouwen die hun klachten met niemand op het werk bespreken... zegt bijna 1 op de 10 daar wel behoefte aan te hebben en ook graag ondersteuning te willen van hun leidinggevende. De postpakketten die vorig jaar in brand vlogen in magazijnen van onder meer DHL... zijn het werk van Russen met militaire banden. Dat zeggen de autoriteiten in Litouwen. Er worden 15 mensen vervolgd. Een Oekraïense en een Litouws-Russische man worden gezien als coördinatoren. De twee recruteerden onder meer mensen via de berichten-app Telegram... De twee zouden ook achter een brand hebben gezeten in een filiaal van Ikea in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Amerikaanse late-night show Jimmy Kimmel Live is voor onbepaalde tijd van tv gehaald... na opmerkingen van presentator Jimmy Kimmel over de moord op Charlie Kirk. Kimmel suggereerde in zijn openingsmonoloog van de uitzending van maandag... dat het kamp van president Trump een politiek slaatje wilde slaan... uit de moord op politiek activist Kirk en suggereerde dat de schutter onderdeel had uitgemaakt van de MAGA-beweging van Trump. Dag 1 van de algemene politieke beschouwingen zit erop. Het zag er naar uit dat het nachtwerk zou worden... want voor de dinerpauze om 7 uur waren nog maar drie van de 15 partijen aan het woord gekomen. Maar aan het begin van de avond stelde de ChristenUnie voor om het debat om middernacht te staken...